Sommigen denken dat ook de kolonel zelf daar zit. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Gaddafi-getrouwen tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven. Maar de gevechten braken gisteren in alle hevigheid los. De Israëlische ambassadeur en zijn staf zijn gevlucht uit Egypte. De Israëlische ambassade werd gisteravond belaagd door duizenden Egyptische betogers. Ze braken een muur rond de ambassade af en een aantal betogers drong het gebouw binnen. Betogers hebben zeker twee politieauto's in brand gestoken. Volgens ooggetuigen vuurt de politie traangasgranaten af om de menigte uit elkaar te drijven. De spanningen tussen Egypte en Israël zijn de afgelopen weken hoog opgelopen nadat Israël vorige maand in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot. Op de A29 bij de Heinenoordtunnel bij Rotterdam is de zijruit van een bus gesneuveld. De chauffeur bleef ongedierd en er zaten geen passagiers in de bus. Het is niet duidelijk waardoor de ruit is kapot gegaan. De politie heeft onderzoek gedaan in de bus en op de snelweg. De afgelopen weken sneuvelden de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. Het weer, lokaal komt nevel of mist voor en het is een graad of 16. Overdag wolken en zon, het wordt 23 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het zuiden.